met het NOS-journaal. Bij de commerciële vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp... is veel meer fout gegaan dan tot nu toe bekend was, meldt Nieuwsuur. Er is onder meer zaad van te oude mannen ingezet. Dat mag niet, omdat kinderen hun biologische vader moeten kunnen leren kennen... zegt verslaggever Judith Pennarts. Belangrijker nog is dat er ook eh, risico is op ehm, allerlei genetische aandoeningen... in ieder geval hoger risico. Hoe ouder het zaad, hoe meer afwijkingen. Ook zijn er zaken verzwegen voor de inspectie. Eerder bleek al dat de kliniek massadonoren had gecreëerd... door veel meer kinderen te verwekken dan afgesproken. Veel zorginstellingen hebben nog steeds moeite om mensen met dementie naar buiten te laten. Dat blijkt uit een steekproef van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bewoners met dementie moeten een ommetje kunnen maken, zo is wettelijk geregeld. Toch kan dat lang niet altijd. Instellingen zijn bang dat ze niet meer terugkeren of in gevaarlijke situaties terechtkomen. De inspectie is het daar niet mee eens. Ook kwetsbare groepen hebben recht op vrijheid en kwaliteit van leven, vindt de inspectie. Foto's van 79 verdachten van oplichting worden vanaf vandaag op billboards en online herkenbaar getoond. Twee weken geleden begon een campagne tegen oplichting door onder andere nepagenten. 100 verdachten kwamen toen onherkenbaar in beeld. Sindsdien zijn 21 verdachten gevonden. In Slovenië zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de pro-Europese premier Golob verschil met de nummer 2, de rechtspopulistische Jansa, is één zetel. Volgens correspondent Thijs Kettenis haalt de Europese Unie opgelucht adem. Want in Europa zijn er al drie eurosceptische regeringsleiders. Natuurlijk eh, Viktor Orbán van Hongarije, maar ook Babiš van Tsjechië en Fico van Slowakije. Ja, en in Brussel hielden ze er al rekening mee dat Jansa de vierde in dat rijtje zou kunnen worden. Nou, dat is dus niet gebeurd. Dus dat is voor de Europese Commissie en voor de pro-Europese regeringsleiders wel een opsteker. De rechtspopulistische Jansa erkent de uitslag niet en eist een hertelling. Het weer, veel zon vandaag, vanmiddag in het binnenland wel wat stapelwolken... en het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland worden de meeste files weer korter. Wel rijdt het nog langzaam op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij Apkoude is de oprit dicht. Het wegdek is daar in slechte toestand. Dit kost je 15 minuten. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam is de vertraging bij knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten. De N230 Utrecht richting Maarsen, daar staat het bij de aansluiting met de A2 vast.